nieuws van 12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De bouwbedrijven die betrokken waren bij het hijskraanongeluk in Alfa aan de Rijn... zijn geschrokken van de harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens de raad zagen de bedrijven het op zijn plek hijsen van een brugdeel als een routineklus... en hield niemand rekening met de risico's voor de buurt. De kranen en de brug kwamen op huizen en winkels terecht. Niemand raakte gewond, maar de schade was groot. Minister Schippers dreigt met een wettelijk verbod op zwijgcontracten in de zorg. Ze geeft de zorgbestuurders tot het eind van het jaar de kans om zelf maatregelen te nemen. In zwijgcontracten wordt vaak afgesproken dat er bij de inspectie geen melding wordt gemaakt van een medische misser in ruil voor geld. In de zorgsector ligt het ziekteverzuim steeds hoger vergeleken met andere bedrijfstakken. In de eerste drie maanden van het jaar was het ziekteverzuim in de zorg bijna 6 procent. Het Nederlandse gemiddelde is iets meer dan 4 procent. Volgens het CBS melden vooral werknemers van verpleeg- en verzorgingshuizen zich vaak ziek. Op het vliegveld van Eindhoven zijn een man van 51 uit Etteleur en zijn vrouw van 34 opgepakt. Het stel wordt verdacht van witwassen. Volgens Omroep Brabant is de man een belangrijk lid van motorclub Satudara. Bij een huiszoeking heeft de politie nieuwe mobiele telefoons, tientallen ecstasypillen een paar duizend euro cash en twee dure auto's gevonden en in beslag genomen. De commissaris van de Koning in Overijssel heeft aangifte gedaan van het lekken van vertrouwelijke informatie over de herbenoeming van de burgemeester van Twenterand. Volgens haar heeft het regionale weekblad De Roskam vertrouwelijke informatie gepubliceerd. In 2010 wist Roskamp ook al voortijdig te melden wie de nieuwe burgemeester van Twenterand zou worden. Toen lukte het niet om het lek te achterhalen. Het weer op veel plekken bewolkt met hier en daar een bui. Vanmiddag wordt het langzaam droger en breekt de zon door bij een graad of 19. Vanavond weer meer bewolking en regen. Morgen ook eerst regen, maar smiddags wordt het droger bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Gorkum 4 kilometer.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 Weer die doorgezaagd, hè jij? Ja, tuurlijk, Je altijd. kan het niet laten, hè? Altijd. Is dat nou een beetje een vandalistisch trekje in je? Dat je gewoon elke woensdag die week doorzaakt? Oh. Niet te hard zeggen. Oh, zeg. Ik sta bekend als een brave burger. Oh, oh, oh. <laughs> oh, staat het. Goedemorgen, eh, goedemiddag dus, ja. Ja. Het is, me, het is 29 juni vandaag. En eh... Uh, niet de verjaardag van Prins Bernhard, of was dat nou 19 juni? Ik zou het niet weten. Nee, dat was, ja, ja, volgens mij wel. Nou ja, maakt nog niet uit. Er zijn nog een heleboel andere mensen weer jarig vandaag. Dus eh, in ieder geval eh, gezellig dat u er weer bent. En eh, we hebben weer een mooie actie hè, vandaag. We gaan naar de rijsttafel hè, vandaag. Ja, lekker. Oeh. Ja, jammer dat wij niet mee mogen Nee, weer niet hè? Nooit. Nee, we zitten in een rijsttafel. Balen gewoon. Nou, daarom stop ik er ook mee. <laughs> kan er niet tegen. Ik ga ja. ermee stoppen en de volgende keer kan ik lekker meedoen. Ja, ja, slim, slim, slim. Ja, dan kan ik winnen. Haha. <laughs> ja, zou je zien, dan is het net geen rijsttafel natuurlijk. Ja, ik kan niet alles hebben. Ja, een beetje triest gevoel jongens, maar dat is mijn laatste aflevering op woensdag. Morgen nog de laatste op donderdag. Want in het nieuwe seizoen vanaf augustus ben ik er alleen nog op dinsdag. Ja. Maar er wordt eh, voor adequate vervanging gezorgd. Met wie ga je, jij gaat wel gewoon door, hè? Ja, met Ro. Jij gaat door met Ro. Ja. Ja, Ro Water, dames heren. Ja, of... Uh, eh, Kraaienstein. Ja, ja, kan ook. <laughs> Weet jij nog? Ik niet meer, hoor. Ik weet het niet meer. Hoe die nou, we houden het gewoon op Ro, eh, Ro want zo heet hij echt. Ja. Maar misschien wil hij wel onder pseudoniem. Dat kan natuurlijk. Ja, dat kan. Maar in ieder geval, eh, hij, ehm, hij gaat het overnemen. En jullie gaan gewoon door, ondanks de zomerstop. Eh, de, de rest stopt gewoon, <laughs> Jullie gaan gewoon door. Vanwege de leuke acties vooral op woensdag. Dus Ingrid en Ro gaan gewoon door op woensdag. En Ro neemt het dus vanaf volgende week woensdag over. Nou, dat is hartstikke mooi. Heb je er zin in? Jazeker. Oké. Altijd, nou, tuurlijk. Ik zal eh, woensdag eh, kwaliteitscontrole uitoefenen. Ik stiekem <laughs> luisteren zo. Nee ik gaan even een maandje uitrusten. Want uh, ja, dit een beetje eh, even, even niet. En eh, we komen dan in het nieuwe seizoen terug. Want nou, dan kan ik u vertellen, we komen met twee, drie nieuwe programma's. Nou, twee nieuwe programma's. om te beginnen natuurlijk Zandvoort voor op dinsdag. Dat blijven we gewoon doen. Verder komt er op dinsdagmiddag een nieuw programma. En we gaan ook Zandvoort Klassiek doen vanaf augustus. Ja. Op zondag toch? zondagavond. Ah, ja. Nou, tussen 7 en 9 gaan we voortaan uh, klassieke muziek laten horen. En uh, we doen dat vanuit de huis. We nemen dat thuis op. Dat is makkelijker. Dan moeten we weer helemaal naar Zandvoort. En eh, we gaan dat vanuit huis doen. En we nemen dat thuis op. En nou, dat wordt mooi hoor. Ik heb al, oh, ik heb al een aantal dingen klaarstaan. Zo. Dan, nu, gedurende de zomerstop gaan we een aantal afleveringen opnemen. En dat wordt heel mooi. Kan ik u verzekeren. Als u liefhebber bent van mooie klassieke muziek. En niet alleen maar de echte, de, de popiopi klassieke muziek. Maar ook wat andere, wat onbekendere dingen. Dan eh, zult u daarvan gaan genieten. Ik heb eh, ontdekt, eh, dat is wel leuk. Ik heb ontdekt dat Spotify een schatkamer is. Wat dat betreft, er staat zoveel moois op wil je niet weten. Maar goed, daar gaan we het eh, binnenkort over hebben. Eh, eerst maar eens eventjes eh, vandaag tot een goed einde zien te brengen. verder hebben we ook nog de vinyljaren. Ook de laatste vandaag. En in de vinyljaren doen we vandaag het, de concert voor Bangladesh. En dat doen we, proberen we in ieder geval in het geheel voor elkaar te krijgen. Of het lukt, dat moet afwachten. En de eerste plaat wil al niet opstarten. Nou, dat gaat weer lekker dan. Ja, begint u maar hoor. Ja, u mag echt beginnen. Oh, hij doet het wel. Wacht even. Ik doe het verkeerd. Zie je, de laatste uitzending gaat er van alles fout.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 Mama Set heet het. Het zijn trouwens op dit moment twee grote branden in Noord-Holland, wist je dat? Nee, ja, waar eentje, dan? Eentje in Hilversum en eentje in Heilo. Het schijnt eh, behoorlijk te fikken daar. Dus eh, ja, dat eh, meldt het Noord-Hollands Dagblad.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 sleep. In the last slow hours of morning, experience is cheap. I should listen to the warning. But the cradle is soft and warm. temptation, knowing full well the earth will rebel. Into your wide open arms, no way to break this spell. Break this spell. deze prachtige band Crowded House. U hoorde achtereenvolgens eh, natuurlijk een volgen Take the Weather With You. En eh, daarna Into Temptation als, als laatste werkje hoorde u Don't Dream It's Over. Drie hits van deze fantastische groep. The Crowded House. Jawel. wel. heb jij weer een taak bij, eh, Ingrid? dan? Nou, mag je ook drie in eentjes gaan samenstellen. Ah. <laughs> dat laat ik aan Ro over, hè? Is dat Voorlopig. Ja. Oh, oké. Goed. Nou, in ieder geval, eh, ja, dat eh, gaat gewoon door. Hoop ik natuurlijk, dat uh, drie in eentje. Want dat is wel leuk. En er zijn andere mensen met misschien weer hele andere ideeën dan ik. Dus dat is wel leuk. Ehm, ja, goed. even kijken. Wat gaan we doen? Oh ja, we gaan naar het nieuws. We gaan naar het nieuws. ik moest even nadenken. Heb je altijd zo'n laatste aflevering op woensdag. Dan denk je... Eh. Overmand door emoties natuurlijk. Ja, want dan zie, zeggen, rood, tranen bij Ja, dan zie ik, eh, zie ik Ingrid niet meer natuurlijk. <laughs> en vrijdag zien we nog, toch? In het dorp. Oh, dat is zaterdag hoor. Zaterdag? Ja. Ah. Als je vrijdag komt, ben ik er niet. Oh. <laughs> Eh, maar jij treedt niet op bij Laura Hardy, wat je altijd eigenlijk doet. Nee, wij staan op het Raadhuisplein. Ja, dat gezien ja. ja. We staan op het Raadhuisplein. En we gaan nu naar het nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ingrid Boel! Goedemiddag luisteraars. De gemeente Haarlemmerlieden en Spaarwouden gaan fuseren met Haarlemmermeer. Vrijwel een voltallig gemeenteraad verkiest de poldergemeente als fusiepartner boven Amsterdam en Velsen. Zo bleek gisteravond tijdens een bijzondere raadsvergadering in de Zoete Inval. De keuze voor Haarlemmermeer is op een D66-stem na unaniem. Na het uitonderhandelen van een fusieovereenkomst... en na goedkeuring van provincie en Tweede Kamer... zal de fusie op 1 januari 2019 een feit zijn. Vandaag is de opening van de nieuwe Albert Heijn in Zandvoort. De nieuwe vestiging bevindt zich in het louis davids De winkel was gedurende vier weken gesloten. De opening begint om 11 uur en de winkel is open tot 9 uur vanavond. Afgelopen week werden er drie vernielingen gepleegd... bij de Koningin Emma School aan het Roerdomplein in Haarlem. Zogenaamde straathyena's hebben deze vernielingen gepleegd... en hiervan filmpjes gemaakt en deze op internet geplaatst. De identiteit van de drie jongeren van 12 en 13 jaar oud is bekend. Ze zullen gestraft worden voor hun gedrag en de vernielingen moeten worden vergoed. Ook start de politie een onderzoek naar de beheerder van de internetsite... waarop de filmpjes worden geplaatst. Het fenomeen Straathyena's is volgens de politie Haarlem in heel Nederland een begrip. Dan gaan we naar de agenda, Ruud. Op vrijdag 1 juli kunnen tablet, tabletgebruikers tussen 10 en 12 uur in het zomertabletcafé in het Zandvoortse Bibliotheek aan de Louis Davidskaré 1 uitleg krijgen om het maximale uit hun tablet te halen. Tijdens het Zomertabletcafé zijn mediacoaches aanwezig om handige tips en trucs te leren en te geven. Verder heeft de bibliotheek Zandvoort als doel dat de deelnemers aan het Zomertabletcafé hun ervaringen delen met andere gebruikers. De deelnemers krijgen ook uitleg hoe je een e-book kunt lenen met de bibliotheekpas. Verder zullen de mediacoaches uitleg geven over de werking ervan en hoe je een account kunt aanmaken en hoe de leesapp werkt. Vrijdag 1 juli van 4 uur middags tot 10 uur s avonds wordt de Zandvoortse toeristenmarkt gehouden aan het Gasthuisplein. Dit evenement herhaalt zich iedere vrijdag in de maand juli. Het is een sfeervolle avondmarkt met algemeen handelswaren waar je lekker kunt snuffelen en genieten van onze badplaats. Zaterdag 2 juli van 7 uur tot middernacht is er Italia aan Zandvoort Muziekfestival. Op het Raadhuisplein treden er een tweetal topbands op. De Not Band, dit is een vijfmans 60s coverband uit Zandam en de alombekende Ruud Janssen XL-band. En zij zijn bekend van de After Beatles, dance classics en eh, roll covers... maar ook hits van de laatste jaren komen voorbij. Op zondag 3 juli is het Italië aan Zandvoort op het circuitpark Zandvoort. Ook dit jaar hoopt de organisatie weer een fantastisch auto- en lifestyle-event voor het hele gezin te bieden. Een uitgebreid programma met auto's en motoren wordt daarbij afgewisseld met ontspanning en entertainment op de perks. Een kaartje kost 12,50 euro per persoon en het spektakel begint om 9 uur en eindigt om 6 uur s avonds. Tot zover nieuws en agenda uit de regio.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 Er waait een krachtige zuidwestenwind en de temperatuur loopt op tot een graad of 18. De komende nacht gaat het regenen en de temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen is het bewolkt en regent het. In de loop van de middag wordt het droog met geleidelijk enkele opklaringen. Er waait een krachtige zuidwestenwind en de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 18. Dit was het weer. so much younger than today. I never, needed anybody's help in any way. in the hay. me nou zoveel plezier hè, dat Ingrid een plaatje van de Beatles aanvraagt. Dat dacht ik. Ik had ook speciaal dat t-shirt aangetrokken. Ik denk, eh, dat, eh, een beetje de sfeer. Hadden we niet afgesproken? Hè? Nee, hadden we niet afgesproken. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat was een spontane actie. Ja, zeker. Ik had hem gisteren ook al aan trouwens. Maar goed. goed. Ik eh, denk nou, al, wat ruik ik? Ja. Nou. <laughs> Help van de Beatles. Een nummer, eh, titelsong natuurlijk uit de tweede film die het stel maakte in 1965. En uh, een hele leuke film. Er zijn mensen die eh, vinden hem niet leuk. Ik vind hem erg leuk. En eh, vooral ook omdat het, dat hij vol zat met leuke humor. En dat je zelfs hier en daar al kon ontdekken dat Monty Python bijvoorbeeld later toch wel ook hierdoor geïnspireerd was. Eh, want er zaten best wel een eh, hele leuke grap in. Help dus een eh, film waarbij het ging om de jacht op een ring. Die Ringo om zijn vinger zou hebben door een Indiase secte. en de naam van Kaili. En dat was natuurlijk heel leuk. En door die, door die film is George Harrison onder andere ook in aanraking gekomen met de sitarmuziek. En vanaf dat moment is hij zich daarin gaan verdiepen. Omdat dat instrument uh, een behoorlijke rol speelt in de backgroundmuziek van, van de film Help. Ehm, nou, mooie film dus. Leuk Ingrid. Hoe kwam je op dit nummer eigenlijk? Ben je ook een Beatles fan? Nou, ik was eigenlijk meer voor de Rolling Stones vroeger. Hè? Ja. Mijn zus was voor de Beatles. Ja, ja. ja. Oh, was, altijd een eh, beetje strijd thuis. Ja, ja. Was altijd ruzie dus. <laughs> nou, niet echt ruzie, maar... Nee. Nou, je weet wel hoe dat werkt, Ja, ja. Jij was meer voor de Stones. Ja. Goh. Ehm, nou, in ons nieuwe programma dat... Ehm, dat eh, vanaf eh, augustus van start gaat... komt eh, een oud onderdeel terug wat wij vroeger altijd hadden in de vinyljaren. Maar dat gaan we dan weer doen. Dat heet de confrontatie. En dan? Nou, dan zetten we de Beatles weer tegenover de Stones. Ah. Ja, dan krijgen we de Hoekse en Kabeljauwse twisten weer. <laughs> En nou wat nog meer? Wat heb je nog meer in petto? Nou, dat gaan, we nog, dat ga je nog, horen. Dat ga ik oh, nog niet vertellen, want we zijn nog aan het voorbereiden. Oké. Maar er komen een aantal dingen die wij eh, vroeger deden in eh, de vinyljaren... waar we dat op een gegeven moment niet meer in vonden passen. Die komen terug, omdat ze zo leuk waren. Ja. Eh, het kan raar lopen, bijvoorbeeld. dat was een een hit van een, een, originele hit met zijn cover. En dan een jury die dat beoordeelt. Ja. Dat komt terug en uh, nog een aantal dingen. Maar ik ga nog niet alles verklappen. Nou, leuk. Ik ga nog niet alles verklappen. Maar het wordt, een, het wordt een beetje een gek programma. Nou, gezellig. Met natuurlijk ook lokale informatie. Want dat moet. Ja. En dat doen we dus ook. Er komt ook lokale informatie in. Zoveel mogelijk. Maar het wordt wel een beetje een gek programma. Leuk. Spontaan. Ja, spontaan En, en, eh, en leuk. En zo. En eh, humor. En kunnen mensen dan ook iets doen, zeg maar? Nou, dat weet ik nog niet. Nee. Ja, misschien wel. Bellen of zo? Ja, bellen kan altijd natuurlijk mag altijd. maar eh, goed, we gaan het wel zien. En eh, wat gaan we nu doen? Oh ja, plaatje draaien. Tjonge, jongen. Wat is... Wakker blijven, Ruud. Ja, ik ben wakker. Ja, nee, ik ben wakker. Ik ben hartstikke wakker. Ik ben wakker. Het is Lenny Kravitz. Love, let love rule. Lenny Kravitz. oudere opnames eh, geïnspireerd was door John Lennon. Een van zijn grote helden. En vooral ook dat hij eh, bij zijn allereerste cd's eh, ook gebruik maakte van ouderwetse, ouderwetse opnametechnieken. Analoge opnametechnieken. Dat vond hij mooier dan, dan al dat digitale gedoe. David en Let Love Rule. Lekker. Zo, dit is John Fogerty. shovel, digging in the devil's bone yard. Sure, like a cool drink of water, soft rag to soothe my face. Sure, my tree will up and blow away. Noonday sun make you crazy. At least that's what the old men say. Bottom land hard as a gravestone. Couldn't cut it with an axe. Gonna lay me down right here, and that's a Lord, I guess I never dan zo ineens ontdekt... in, een wat recentere opname van eh, eh, John C. Fogerty natuurlijk. Eh, de man die later in het programma dankzij Ingrid nog een keer terugkomt. Ah. Maar, ja, nee, niet hoor. Ja. Nee. Ja, wel. <laughs> ja, wel. Echt niet? Wel. Wel. Heb je niet goed gekeken? Oh. <laughs> nou ja. Oké. maar in ieder geval... oh, je wil die andere? Ja. Oh, van de eh, Turner? Nee. Oh? Die hadden we al gedraaid, hè? Ja. Vorige keer eh, had ik de Creedence ook... Eh, oh. Nou, weet ik het niet meer. The Golden Earring. Welke? She Flies on Strange Wings. Oh ja, ja. Oh, sorry. Oh, nou. <laughs> heb ik verkeerd gekeken. Oké, okay, uh... nou, daar komt John Fogarty niet terug. Maar dat is mooi makkelijk, want we hebben hem gisteren geloof ik nog gedraaid. Dus dat maakt het allemaal uit. <clears throat> Proud Mary, nee, uh, daar heb ik het niet aan. Hadden we al gedraaid, vorige week, ja. Maar uh, dat was dus... Uh, ja, oké. Oh ja, vorige week. Ja, nou ja. Uh, zie je wel, het gaat helemaal mis vandaag. Ja, het is gewoon wilde woensdag vandaag. Ja, ja komt omdat... In plaats van dolle donderdag. Ja, dolle donderdag en <laughs> wilde, woensdag. Um, goed. Oh ja, She Flies on Strange Wings was Ja. Nou, die zoek ik nog wel even op. Maar um, John C. Fogerty dus. U kent hem van Creedence Clearwater Revival. En alle grote hits. En waaronder Proud Mary natuurlijk. En dit was 110 in the Shade. En dat is best wel een heel mooi liedje, vond ik zelf. Ja, 110 in the Shade. John Fogerty. Oké. Okay. I just want to make love to you. It was a rainy night When she came into sight Standing by the road No umbrella, no coat so I pulled up alongside and I offered her a ride. She accepted with a smile. So we drove for a while. I didn't ask her, her name. This lonely girl in the rain fate tell me is right? Is this love at first sight? Please don't make it wrong, just stay for tonight. All I wanna do is make love to you. Just say you will, you want me to. All I wanna do is make love to you. I got loving arms to hold on to. So we found this hotel. It was a place I knew well. We made magic that night. She did everything right. She made a man out of me so many times. in the morning when I woke, all she left me was a note. She told me I am the flower, you are the seed. When we walked in the garden, we planted a tree. Don't try to find me, please don't you dare. Just live in my memory, you will always be there. Just say you will. You want me to. Then it happened one day. It came around the same way. You can't imagine my surprise when I saw my own eyes. She said, Please, please understand. Oh, I'm in love and Danny eh, Vera. All I Wanna Do Is Making Love To You. Nou, dat is een mooie bekentenis op deze woensdagmiddag eh, om eh, nou, bijna één uur. we hebben nog tijd voor één plaatje. Ja, en dan is het klaar. En dan gaan we naar het NOS van... ja. At the dark end of the street Dan Penn. That's where where we don't belong, living in darkness to hide our wrong. You and me had the dark. Hey. the dark end, the dark end of the street. You and me. And when the daylight rolls around, and by chance we're both downtown. If we should meet just a walking ik denk dat het nu al afgelopen is. Eh, gewoon zo gaan even niks anders vinden. Eh, eh, ja, dat was uh, Dan Penn. En het komt van het album Do Right Man. En het liedje heet The Dark End of the Street. En ik vond het gewoon mooi. We gaan naar het NOS Journaal van 1 uur. En we komen natuurlijk na 1 uur terug met nog veel meer lekkers. En ook natuurlijk onze prijsvraag, onze actie. Ja, ja, dat gebeurt straks allemaal. En eh, het is wat hoor.